uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. In Turkije zijn vorige week vier geradicaliseerde moslims uit Den Haag tegengehouden. De mannen waren vermoedelijk op weg naar Syrië om daar mee te doen aan de jihad. Wat er met de mannen is gebeurd en waar ze nu zijn is niet duidelijk. Hun namen stonden kennelijk op een lijst van radicale moslims die van plan zouden zijn geweest om naar Syrië te gaan. In Brussel praten 28 ministers van Buitenlandse Zaken over de aanpak van terreur. Het is de eerste vergadering sinds de aanslagen in Parijs en de antiterreuracties in België. Er worden vandaag geen knopen doorgehakt, wel worden verschillende maatregelen tegen terrorisme in Europa besproken. En er wordt op de top ook gesproken over de executie van een Nederlander in Indonesië en de crisis in Oost-Oekraïne. De overslag in de Rotterdamse haven is afgelopen jaar met 1% gegroeid. Dat is een minder sterke groei dan die van de havens van Antwerpen en Amsterdam. Rotterdam heeft vooral veel last van de concurrentie als het gaat om de doorvoer van olieproducten. Andere onderdelen van de haven, zoals de containeroverslag en de landbouwproducten, groeiden wel. Nederlanders blijven wat sparen betreft Europees kampioen. 78% van het vermogen wordt door Nederlanders op spaarrekeningen gestald. Dat blijkt uit onderzoek van een vermogensbeheerder. Hoewel sparen minder oplevert door de lage rente... blijven Nederlanders geld op hun spaarrekening zetten. Eh, spaarrentes zijn de afgelopen tijd gedaald tot onder de 2%. De kustwacht van Honduras heeft een boot gevonden van een Nederlandse zeiler die al een maand wordt vermist. De boot was leeg en is gezonken. Volgens de lokale media vertrok de 57-jarige Gerrit van Winger de vorige maand in zijn eentje van Martinique naar Curaçao. Daarna werd niets meer van hem vernomen. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. Het weer langs de oostgrens valt soms nog wat lichte sneeuw. In het westen en het noordoosten kan het mistig en glad zijn. Geleidelijk lost de mist op, sneeuw trekt vanmiddag weg... en dan volgt er zon met in het noordwesten nog wel kans op een winterse bui. Het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen nog op de A4 naar Amsterdam...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 Well, the world turns a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. and as her young man dies. On a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cried. Some say love. good friend to the heart and mind. Ignorance is kind, but there's no comfort in the truth.